voor jou te laat, my darling. Hel maar niet, kom droog je tranen gauw. laat je gaan, dan kun je naar die ander. Geen verhaaltjes, dus ik heb genoeg van jou. Jij was zo elegant. hun raad nog tot besluit. Want jongens zoals jij zijn